Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We draaien met z'n allen minder snel de thermostaat omhoog, zelfs nu het kouder wordt. Dat was vooral afgelopen weekend goed te zien, toen het voor het eerst echt winterweer was. We verbruikten namelijk 15% minder gas dan op vergelijkbare koude dagen vorig jaar. Ook zien energiebedrijven dat we vaker ons gebruik checken via de website of hun app. In China zijn bij een brand in een fabriek minstens 38 mensen omgekomen. Er vielen twee gewonden en twee mensen zijn nog vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een stad in het oosten. De oorzaak is nog niet bekend. De Tweede Kamer krijgt vandaag een petitie overhandigd om aandacht te vragen voor gezondheidszorg voor vrouwen. Nog altijd komt het voor dat vrouwen met een verkeerde diagnose naar huis worden gestuurd. Dat komt, zegt deze hoogleraar, omdat het mannenlichaam in de gezondheidszorg leidend is. Omdat het makkelijker onderzoekbaar is. Vrouwen hebben een menstruatiecyclus, die, kan eh, metingen soms beïnvloeden. En daarom wordt voor zo standaard mogelijke situatie vaak de man gekozen als bijvoorbeeld proefpersoon. Met de petitie wil de organisatie dat er meer onderzoek en dus meer kennis komt over het vrouwenlichaam. En wie gisteren naar Nederland-Senegal keek, heeft het ongetwijfeld gehoord. Het oorverdovende getrommel. Verslaggever Danny Simons kreeg er ook wat van mee in het stadion in Doha. Nou, die Trommelaar, daar ben je helemaal gek van. Ik ben blij dat ik, maar daar zat ik eigenlijk achter. En wij zaten nu aan de andere kant. Dus daar waren we eigenlijk wel blij mee dat ik er niet bij zat. He, ik had echt zoiets van, kan je nou moet het gewoon stoppen, dat trommel was het verstomd, hè? Ja. Na de 2-0 was het helemaal weg. Ja, ja toen waren ze even stilgevallen, hè? Gelukkig wel, ja. Aanstaande vrijdag komt Oranje weer in actie. Ze moeten dan tegen Ecuador. Die fans hadden in elk geval tijdens hun eerste wedstrijd geen trommels bij zich. Het weer nog, veel wolken en vooral bij de kust af en toe ook buien. Later gaat het op meer plekken regenen. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat ruim 90 eh, kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten tot een kwartier vertraging op. zijn ook enkele uitzonderingen. Een uur oponthoud op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Afrit Soest en naar de vesting 9 kilometer heel langzaam rijden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan eventueel via Almere en de Hollandse Brug over de A27 en de A6. Een ongeluk en inmiddels ook bergingswerkzaamheden op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en knopende Raasdorp 25 minuten vertraging. De rechte reishok is daar waarschijnlijk nog dicht tot half negen. Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel rond de 10 minuten vertraging. Er staat een te hoge vrachtwagen. Eén buis van de Koentunnel is dicht. Op de N242 Middenmeer Alkmaar. Tussen Nieuwe Niedorp en industrieterrein Zandhorst een kwartier. En ook een kwartier extra voor de N247 Hoorn Amsterdam...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 moeten worden gecompenseerd voor de dure contracten die ze daarna hebben afgesloten. Dat vinden CDA en ChristenUnie. In het eerste koude weekend hebben Nederlanders de thermostaat toch lager gezet dan voorheen. Er werd 15% minder gas verstookt dan in eerdere koude periodes. De Nederlandse kinderserie Kabam is in New York bekroond met een Emmy Award. De serie gaat over angsten bij jonge kinderen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het weer wisselen bewolkt met vooral langs de kust enkele buien. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen.